Van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS. Bij de voorverkiezingen gisteren wonnen ze allebei twee staten. Hun rivalen, Marco Rubio en John Kasich, kwamen er niet aan te pas. Rubio, die wordt gesteund door de partijtop, hoopte, hoopt volgende week een grote slag te kunnen slaan in zijn thuisstaat Florida. Maar ook daar staat Trump in de peilingen voor. Bij de Democraten werd gisteren in drie staten gestemd. Bernie Sanders onder er twee en Hillary Clinton één, maar ze behoudt een ruime voorsprong. Op de A59 bij Rosmalen is een lichaam gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer door meerdere voertuigen aangereden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie doet onderzoek op de snelweg en praat met automobilisten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. Een voetbalwedstrijd in Friesland is gestaakt nadat er op de tribune oerwoudgeluiden waren gemaakt. Het ging om een duel in de hoofdklasse C tussen Harkemaase Boys en VVOG uit Harderwijk. De geluiden waren gericht tegen een donkere speler van VVOG. De assistenttrainer uit Harderwijk vroeg de scheidsrechter om in te grijpen, maar kreeg een rode kaart. Daarop weigerden de spelers van VVOG verder te spelen. In Delft zijn twee jonge vrouwen in het water gevallen tijdens een feest op een binnenvaartschip. Een van hen werd door omstanders gered. De andere vrouw werd pas na enige tijd door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Ze werd ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou er slecht aan toe zijn. Waardoor de vrouwen in Delft in het water vielen is niet duidelijk. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in het Olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam met 4-1 verloren van Noorwegen. Om nog kans te houden om naar de Spelen in Rio te gaan, moeten de Oranjevrouwen woensdag in ieder geval winnen van Zweden. Het weer, eerst nog lokaal kans op mist of gladheid. Verder vandaag veel bewolking met misschien wat zon, maar ook enkele buien, soms met natte sneeuw. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.